mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En vanwege de drukte in Arnhem en Utrecht werd daar geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er zijn ook mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De schietpartij was afgelopen avond even voor achten. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Verdere details zijn nog niet bekend. Volgens Belgische media wordt het café geregeld bezocht door Oost-Europeanen uit het criminele milieu. In dit geval wordt rekening gehouden met een afrekening onder Albanese. Het weer helder bij minima tussen 4 en 7 graden. Komende dag opnieuw volop zonnig. Het is dan 16 tot 20 graden. Ook maandag en dinsdag is het nog droog en zonnig.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 Ook zouden drie kleinkinderen van de Libische leider zijn omgekomen. Volgens een woordvoerder van de Libische regering was het een doelbewuste aanval op het huis van zoon Seif al-Arab. De Libische leider zelf was daar volgens hem ook, maar hij zou ongedeerd zijn gebleven. De staatstelevisie liet beelden zien van een totaal verwoeste woning. De NAVO zegt dat er gisteravond inderdaad weer luchtaanvallen op Tripoli zijn uitgevoerd, maar alleen op militaire gebouwen. We vallen geen individuen aan, zei de Canadese bevelhebber Bouchard in een reactie. Hij zei dat hij het betreurt als er onschuldige burgers omkomen bij de luchtaanvallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. Van hem is bekend dat hij enige tijd in Duitsland woonde. Koninginnedag is in het hele land gemoedelijk verlopen. Voor zover bekend hebben zich nergens grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, net zoveel als vorig jaar... De arrestaties waren vooral voor openbare dronkenschap, vernieling en mishandeling. Ook in andere grote steden was de sfeer over het algemeen goed. Wel was het hier en daar enorm druk. gemeente Eindhoven raad